Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De Deense premier Torning Smit stapte op na de nederlaag die haar centrumlinkse coalitie leed bij de parlementsverkiezingen. Haar sociaal-democratische partij werd de grootste, maar haar coalitie haalde geen meerderheid. Winnaar met 90 van de 179 zetels is de centrumrechtse oppositie, onder leiding van Rasmussen. De centrumlinkse coalitie blijft steken op 89. De partij van Rasmussen werd niet de grootste, maar omdat zijn rechtsliberale blok heeft gewonnen, wordt hij toch premier. De rechtse Deense Volkspartij won ook flink. Die zal niet meer regeren, maar wel gedoogsteun verlenen. Morgen overlegt de Europese Centrale Bank opnieuw over de situatie bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende contanten te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel opengaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Een tropische storm die over de Amerikaanse staten Texas, Oklahoma en Missouri trekt, heeft drie mensen het leven gekost. De staten kampen met hevige overstromingen. In Oklahoma overleed een tweejarige peuter. Het kind werd door het wildstromende water uit de handen van zijn vader gerukt. In Texas kwam een vrouw om het leven toen ze de macht over het stuur verloor. En ook in buurstaat Missouri kwam iemand om. Een van de 43 studenten die vorig jaar verdwenen in Mexico blijkt een soldaat te zijn geweest, heeft het ministerie van Defensie van Mexico toegegeven. De militair was geïnfiltreerd in de onderwijsschool die door het leger wordt gezien als een broeinest van sociale onrust. Het leger zegt niet te weten wat er met hem is gebeurd. Volgens de officiële lezing zijn de vermiste studenten door de politie overgedragen aan een criminele groep die ze heeft vermoord en verbrand, maar bewezen is dat nooit. De boot van team Alvimedica is vannacht als eerste aangekomen in Scheveningen tijdens de negende etappe van de Volvo Ocean Race. Die vielen geen punten te verdienen in de Zuid-Hollandse badplaats. Het betreft een pitstop richting finishplaats Göteborg. De boten vertrekken zaterdag weer.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 They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. you would be paradise to put up a fight. I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise a parking lot.